Het schip wordt nu naar de Eemshaven gesleept. Daar komt hij over een half uur aan, is de bedoeling. En deze verslaggever van RTV Noord staat daar te kijken. Ja, ik sta bij de dijk en daar kun je heel duidelijk de Fremantle Highway aanzien komen. En dan zie je dat hij een beetje schuin in het water ligt. Hè, wat we ook al op die eh, foto's en beelden eh, eerder zagen. Hij wordt gesleept. Ehm, en ja, er, staan hier tientallen mensen eh, op de dijk. Gezinnen die met kinderen hier aan het kijken zijn. Dus je kunt vanaf de dijk en ook de brug die er is, kun je ja, heel duidelijk eh, de aankomst van de metal Highway zien. De Amerikaanse politie is bezig met een groot onderzoek na de ontvoering van een vrouw. Er is een verdachte opgepakt, maar de politie denkt dat er nog meer slachtoffers zijn. De vrouw werd vorige maand door de verdachte opgepikt in een tippelzone. Daarna ontvoerde hij haar en reed hij dik 700 kilometers naar zijn huis... waar hij haar verkrachtte en in zijn garage opsloot in een zelfgemaakte cel van betonblokken, zegt de politie. He had actually in there for a couple hours at least until she realized that she needed to get out of that residence because her life was in danger. And she took the substantial steps to force her way out of that cell. And then she ran out into public, flagged down the first vehicle she could find. Ja, het lukte de vrouw dus om te ontsnappen. De verdachte werd een dag later opgepakt. En de vlag kan uit in Dalfsen in Overijssel. Volgens het CBS wonen daar de gelukkigste mensen van Nederland. Afgelopen tijd deden ze daar onderzoek naar. Nou, hoe tevreden zijn mensen met het leven, eh, het contact met de mensen om zich heen... maar ook het woongenot, de natuurlijke omgeving... En dus zo laten we eigenlijk zien dat die welvaart die mensen hebben eh, in een bepaalde regio dus eigenlijk ook veel breder is dan alleen het geld en de dikte van de portemonnee, zeg maar. En dat is in Dalfsen dus allemaal piekfijn in orde. In Heerlen, in Limburg kunnen ze er nog wat van leren. Die plek scoort het laagst. Volgens de onderzoekers is daar veel criminaliteit en hebben mensen daar een lage levensverwachting en een laag inkomen. Heb ik nog het weer. Buien, tussendoor wat zon en hooguit een graad of 20. Komende nacht droogt tot op. Morgenochtend begint ook zonnig. Morgenmiddag ja, vallen er weer buien. En het wordt dan 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Martini, eh. Zij loeft die eh. Schat, wat's de dealie, eh. Ik geef je liefde, babe. Oorsta Martini, eh.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 Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM bam Zandvoort. Sta voor het raam los te gaan. Drink veel melk met een beetje koffie. Zie voor de deur de postman weer. Loop met een prepback naar hem toe.